Michel Koenen met het NOS-journaal. In België is een passagierstrein achterop een goederentrein gebotst. Bij het ongeluk tussen Luik en Namen zijn drie mensen omgekomen. Negen mensen raakten gewond. Een aantal van hen verkeert in kritieke toestand. Spoorbeheerder Infrabel kan nog niet zeggen hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor terecht zijn gekomen. IS schiet mensen neer die de omsingelde Iraakse stad Fallujah proberen te ontvluchten. Dat stelt de Noorse hulporganisatie. Veel mensen proberen de stad te ontvluchten via de rivier de Eufraat. Een moeder, haar twee kinderen en een man verdronken bij een vluchtpoging. Het Iraakse leger heeft verder een massagraf met ongeveer 400 lijken gevonden ten noorden van Fallujah. De premies voor autoverzekeringen zijn flink gestegen, meldt vergelijkingssite Independer. Een eenvoudige WA-verzekering is op jaarbasis 89 euro duurder vergeleken met vorig jaar, een stijging van 20 procent. En jongeren worden het hardst geraakt in de portemonnee. Zij betaalden eind vorig jaar nog gemiddeld 884 euro per jaar. Nu is dat meer dan 1000 euro. Bijna de helft van de NS-conducteurs maakt dagelijks gevaarlijke situaties mee... doordat reizigers na het vertreksignaal nog proberen in te stappen. Dat blijkt uit een enquête van de NS. Mensen steken hun voet of zelfs kinderwagen tussen de deur. Ook houden reizigers de deur met kracht open voor mensen die nog snel in willen stappen. Daardoor ontstaat vaak onnodig vertraging, zeggen conducteurs. En de kans is groot dat Rome voor het eerst in de geschiedenis een vrouw krijgt als burgemeester. Volgens de exit polls krijgt de kandidaat van de protestpartij Beweging vijf Sterren de meeste stemmen, zo'n 34 tot 38 procent. Om direct te worden gekozen heeft ze de helft van de stemmen nodig.